Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er zijn opgedoken van de rampplek van vlucht MH17. Ze zijn vlak na de crash gemaakt. Een Australische nieuwsorganisatie heeft de beelden naar buiten gebracht. Er zijn pro-Russische rebellen te zien die tussen de wrakstukken lopen. Ze doorzoeken onder meer bagage. De beelden zouden door de rebellen zelf zijn gemaakt. Vandaag is het precies een jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten... en 298 mensen omkwamen. De Britse regering wil net als onder meer Nederland een VN-tribunaal om de daders te berechten. Het lukt pensioenfondsen nog steeds niet om uit het dal te klimmen. Het afgelopen kwartaal is het vermogen van veel fondsen verdampt door onrust op de financiële markten. De gevolgen daarvan zijn beperkt, onder meer door de stijgende rente. Of het de komende maanden beter gaat met de pensioenfondsen hangt onder meer af van het verloop van de Griekse schuldencrisis. De man die in een bioscoop in de Amerikaanse staat Colorado 12 mensen doodschoot... is schuldig aan meervoudige moord. De jury moet nu bepalen of de 27-jarige schutter levenslang of de doodstraf krijgt. De man schoot in juni 2012 om zich heen tijdens een Batman-film. Volgens de jury was hij volledig toerekeningsvatbaar. In Lochem in Gelderland heeft een uitslaande brand gewoed in een kantoorgebouw. Zo'n 30 huizen in de buurt werden ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een Chinees restaurant. Rond half acht werd het zijn brandmeester gegeven. De brandweer is nog aan het nablussen. Voor vakantiegangers naar Zuid-Europa wordt het dit weekend druk en warm, zegt de ANWB. Het is overal druk met vakantieverkeer. En in Zuidoost-Frankrijk, Oostenrijk en Noord-Italië... worden temperaturen verwacht van rond de 38 graden. De ANWB adviseert daarom extra pauzes te nemen... en genoeg eten en drinken in de auto te hebben. Het weer, steeds meer zon. Het wordt 18 graden aan het strand tot 28 in het oosten van het land. In het weekend zo goed als droog en geregeld zon.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 Geschreven door Rijn van den Broek, helaas in mei van dit jaar eh, overleden. De trompetist die jaren deel uitmaakte van Exception. En eh, hij schreef ook de eindtune van den Broek, Tarantuella, zo heette het. Eh, dit nummer, de eindtune van de Tour de France natuurlijk. Eh, is misschien wel de gedoodverfde opvolger van uh, ja, Stielmans. Ik heb het over Martijn Lut, maar hij was een aantal malen hier te gast in de studio... waar hij een uitgebreid interview over zijn carrière heeft gegeven... natuurlijk ook heeft, live heeft gespeeld.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 Martijn Lutner was dat met Nancy. Eh, van zijn LP of CD moet ik zeggen Frankly. En Frankly, dat staat natuurlijk voor Frank Sinatra. Die met eh, deze eh, mooie nummers ja, wereldberucht is geworden, zou ik maar zeggen. En dat gebeurde allemaal in Amerika. die trouwens ook. Een andere plek, in Chicago. Eh, daar neem ik u mee naartoe dankzij Greetje Kouwveld. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sundance could not shut down. street, that great street. I just wanna say they do things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, my. you bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things that they never do on Broadway. Say you have the time, the time of your life I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago. je Kouwveld, Chicago, my hometown. Nou, dat geloof ik niet. ze eh, eh, dacht ik, toch in Nederland geboren, weet je. Eh, heeft u een geheime liefde, luisteraars? Het zou zomaar kunnen. Het geldt in ieder geval voor George Michael. En een zwingend Secret Love door een popmuzikant, ja. Allround zanger is dat, hoor. Once a secret love dreamers often do. Just how wonderful you are. Why I'm so in love with you. Eh, George Michael was dat, eh, voor de mensen die eh, nauwelijks hun oren kunnen geloven... dat een popmuzikant ook in staat is om heerlijke swingmuziek te brengen. Nou, een beetje een secret love, maar ook een Sunday kind of love. En dat gaan we horen van Etta James. Genieten mensen. I want a Sunday kind of love. A love to And I'd like to know It's more than love at first sight Ja, nou die zondag die heeft ze al. nou die kind of love nog, hè. U kent allemaal natuurlijk Mathilde Santing wel, onze uh, zangeres. Eh, en die zingt ja, popmuziek, maar ook jazzmuziek. ik ga ze een mooi nummer van haar draaien. Wonderful Life. Wonderful Life. Ja, afgelopen eh, donderdag trouwde collega Ruud Jansen. En eh, op zijn bruiloft ook aanwezig, alleen, uh, niet alleen, maar Deen Clark... met zijn vrouw uh, Marjan. En dat zijn natuurlijk de ouders van Alain Clark. En Marjan vertelde me dat Alain inmiddels een contract heeft getekend in Amerika. En daar zijn geluk gaat beproeven. Nou, we hopen natuurlijk hier in Nederland... dat dit taken internationaal gaat doorbreken. We wensen hem alle succes en we draaien een lekker nummer van hem. The Generation Love Revival. Pete Philly. Is Alain Clark. assist. Listen, would you miss any of the system if it was this and gone? Traveling to places thought long gone. A whole new paradigm, ain't nothing wrong with a little more freedom song, a little less blues, a little more food for thought. And the spirit when you hear it, yes, you get caught. The minute when you hear it, and the fear just leaves. Like the fall makes room for the winter. And since we here to achieve, going out and removing a splinter from the third eye of the beholder. Got you a shoulder to cry on. New generation relies on his and my song, Here's to the future. Bygones and bygones. Generation love. Generation Love Revival. Generation Love Revival. We need to take a chance to let go of the negative stance. Bury the lands and dance in the rain. Perception of what a woman or man is needs to advance because the chance is the same. Things keep happening over and over. Don't you know we got a freaking falling clover? In the pocket the day we was born. Guess we forgot it, but you know that I've sworn to take it out, live it out like clover. Focus on the light, not the dark side of things. Uh. about to embark on a rated R type movie. Most of the things uh, we need is indeed inside. Put it on black, let it ride. If you just show who you really are, no need to spar, and there's no need to hide, hide, hide, hide. Ja, het swingt als Alan Clark zingt. Het heeft eigenlijk alles in zich, hè? Popmuziek, funk, soul. Ja beetje een bossa-ritme hoor ik hierin. Jazzy dus ook. En we wensen hem eh, natuurlijk eh, heel veel succes in Amerika... waar hij een contract heeft getekend en eh, zijn geluk gaat beproeven. Nou, talent genoeg. Nou, nog de juiste mensen achter je. En een dosis geluk natuurlijk. Ja, lekker hoor. Ellen, bedankt. Uh, let's fall in love, mensen. Ik heb er zo'n zin in. Met feeling, Diane Kroll. Diane Kroll, zo moet ik het zeggen. I don't know why. It's just a mental Sentimental. Voor de mensen die dat nog niet weten, ze komt 9 oktober hier naar Nederland. In het Doel in Rotterdam zingen. ze. Ik ben erbij, ik heb al kaartjes, ja ja. But I adore maar als u geen kaartjes heeft, geen nood. Want ik heb vandaag gewoon eh, gevraagd of ze even naar de studio van ZFM Zandvoort komt. Uh, en, eh, u hoort het, sister. Why go on stalling? I am falling.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 Ja, met Dusk, dat is een zanger. Die kunt u een klein beetje eh, vergelijken, luisteraars... met eh, niemand minder dan Michael Bublé. Het is hem niet, dus uh, vergis je niet. Hij zingt voor u Time After Time. tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see say it's true. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young Eh, Michael Bublé en Groener, zou ik maar zeggen. En dat geldt natuurlijk ook voor Tony Bennett en Frank Sinatra. En nog meer van die jongens. Ja, dit was eh, Matt Dusk, luisteraars. Onthoud die naam. Want het zou best wel eens kunnen zijn... Eh, dat hij ooit eens wereldbeugd gaat worden. Dat is hij eigenlijk al, Maar in Nederland hoor je dat niet zoveel van.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 dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but just one of those Things. Ja, dat swingde weer eens een godgiester, <laughs> zeggen ze dan. Hè. Dat was eh, George Benson en orkest natuurlijk met eh, Just One of Those Things. Fantastische muziek om naar te luisteren. Uh, vanochtend dacht ik bij mezelf, I do it the hard way. En uh, toen heb ik Chad Baker gevraagd. Kom even helpen, man. Met Chad en met Baker. Nou, ja, nou, hij kwam meteen. En van mij wint hij de beker. Hard way and it's easy sailing. Do it the hard way and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. right way now that you want me. da da da the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. Met Chad Baker deden we het The Hard Way. Ja, en ik ben pas naar Mallorca geweest, luisteraars. Daar ga je natuurlijk met het vliegtuig naartoe. Je mag gaan lopen en dan moet je naar aan zwemmen. Eh, maar dat schiet niet op. En ja hoor, bij Transavia, aan het begin van de, van de gate, zeg maar... In, uh, die slurf waar je dan in moet... daar stond hij al op me te wachten hoor. Michael Boublé en wat zei hij? Dit zei hij.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 Ja, hij heeft natuurlijk een zoontje. Dat is geboren in augustus 2013. En nu komt er weer een, eh, een tweede kind aan. Ik weet niet wat het wordt. Of het een jongetje of een meisje wordt. In ieder geval eh, op zijn blog, op zijn, op zijn uh, vlog, hoe zeg je dat? van Michael Bublé, daar wordt aangekondigd dat hij voor de tweede keer vader wordt. In een filmpje op zijn Instagram-account wijst Michaels zoontje Noah... die in augustus dus twee wordt eh, op het feit dat, dat hij een buurtje of een zusje krijgt. Zo is het maar net. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Ik heb nog maar zes minuten te gaan en dan is het alweer elf uur. En eh, iets voor elf, dan moet ik stoppen, want dan komen reclame Niels. En reclame natuurlijk voorbij. Maar niet nadat ik nog even laat genieten van uh, een prachtig werkje van uh, Laura Vigi. The Nearness of You. Oftewel, als jij in de buurt bent. Ja, Laura Ricci, een Nederlandse zangeres... die met name in Azië heel veel succes heeft.